met het NOS-journaal. In de Duitse gemeente Gangelt bij de Zuid-Limburgse grens... zijn nog eens drie mensen besmet met het coronavirus. Ze hebben anderhalf week geleden carnaval gevierd met het Duitse echtpaar... dat eerder al besmet raakte met het virus. De autoriteiten roepen bezoekers van het carnavalsfeest in Gangelt op zich te melden. Zij moeten dan uit voorzorg thuis twee weken in quarantaine. Het coronavirus duikt in meer landen in Europa op. In zowel Denemarken als Estland werd vanochtend de eerste patiënt gemeld. In Denemarken gaat het om een man die op vakantie is geweest in Noord-Italië en het virus daar opliep. Hij mag thuis in quarantaine. Hoe de est besmet is geraakt is nog niet bekend. Saudi-Arabië weert buitenlandse pelgrims die Mekka en Medina willen bezoeken. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. In het land is het virus nog niet gemeld. Indonesië wil dat Saudi-Arabië een uitzondering maakt voor Indonesische pelgrims... omdat in Indonesië het coronavirus nog niet is vastgesteld. In alle huizen in Nederland moet over twee jaar op elke verdieping een rookmelder hangen. Sinds 2003 is dat al verplicht voor nieuwbouwhuizen. Maar nou, minister Knoppers wil dat straks ook alle etages van oudere huizen een rookmelder hebben. Hij zegt dat de meeste mensen slachtoffer worden van een brand doordat ze rook inademen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met de trein willen reizen... hoeven vanaf de zomer buiten de spits veel minder te betalen. De NS hoopt zo meer jonge klanten te trekken. In de Franse stad Straatsburg zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen... bij een brand in een flatgebouw. Zeven anderen raakten gewond. Het vuur ontstond vannacht in een liftschacht. De oorzaak is onbekend, maar de brandweer heeft het vuur onder controle. Het gebouw is ontruimd en mensen zijn ondergebracht in een gymzaal. Het weer bewolkt in een gebied met regen en natte sneeuw... breidt zich geleidelijk uit over de zuidelijke helft van het land... In het noorden valt later wat regen of motregen. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Morgen is droog met wat zon, s'avonds regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes. Uh, eh, 7 kilometer met een vertraging van 10 minuten. Diezelfde vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden door 5 kilometer file daar. geval op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Breukelen en Utrecht over 8 kilometer. Kost je 20 minuten extra. 10 minuten vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. File staat voor knooppunt De Hoek.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 Het is vijf over negen, dames en heren. En eh, ja, als je om negen uur op de zaak bent, ben je nu te laat. <laughs> Zo werkt dat. Ja, ja, ja, ja. er staat ook nog in de Zandvoortse krant een leuk artikel. Wees loyaal, koop lokaal. dat vind ik wel een hele goeie hoor. Ik vind ook dat je gewoon lokaal moet kopen, ja daar ben ik, ben het wel mee eens. Door de Zandvoortse collega-ondernemer Michel Paas, u kent hem wel te herkennen aan een grijze baard. Van Miracle Media heeft Drommel stickers laten maken. En eh, die stickers, die, eh, ja, waar, je die, waar je die ziet, moet je gewoon lekker wat kopen. Van een, en die kan je eh, komen ophalen bij Mr. Paint voor een eurotje.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 Juist. Het ritme van ZFM, dames en heren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het. ZFM in de morgen. Ik weet het, ik weet het. En dit is ook niet gering, hoor. Dit weten we ook nog wel. SOS, SOS, dames en heren. ABBA bij ZFM. Ook weer drie letters. SOS en ZFM. Mooi. Zweden. Alweer een aantal jaar geleden hoor, dames en heren. Ja. Gure winterse buien met natte sneeuw. Dat wordt het eh, voor de grote delen van Noord-Europa. Momenteel ligt de gemiddelde temperatuur in Zandvoort ruim 4 graden boven de eh, langjarige temperatuurnorm voor de sprokkelmaand. <laughs> En het zou interessant zijn als er nog wat uitloop zou komen richting de 5 graden. Te zacht deze maand, maar die kans is niet zo groot. Het is inmiddels wel, wel wat kouder geworden in het land hoor. Wel wat kouder. Maar dat eh, mag de pret niet drukken. We gaan even vliegen. Ik, eh, ik weet nog niet waarheen. Maar wel in de lucht. En dan hebben we een hele leuke stewardess. En die heet Mandy. En samen met NCC is dit het spannende verhaal van I'm Mandy, Fly Me. En fluit even mee. Ja? fed me, she fed me, she read me like a book. But I'm hiding in the small print when you take another. betreft een de leukste platen van Tennessee. I'm Andy Fly Me. En vijf minuten lang één groot vliegend feest. <laughs> Dames en heren. ZFM om eh, tien voor half eh, tien. Met de allerleukste muziek. Uitgezocht door En dat kan niet hoor. Luister maar. Hier is Met Bianco. Mm, more than I can bear. I was over you Emelianenko. More than I can bear. Meer dan ik verdragen kan. <laughs> Je bezet FM. 24 uur per dag. Cultuur, evenementen, gemeente. Nieuws, politiek, sport. Welzijn. En weer en verkeer. Dat kan je allemaal verwachten de hele dag door. Het geluid van Zandvoort. Hier is de weekend pseudoniem voor Abel test Tesfaye. The Weekend, The Weeknd. Abel konen Tesfaye uit Toronto, wat ik net al zei.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 Maar wij kennen haar onder de naam Tina Turner. Geboren 26 eh, november 1939. Oh, dat is een tijdje geleden. Donderdagavond is er een extra NOS-uitzending over het coronavirus, dames en heren. Dus eh, als je er meer over wilt weten... Feiten en fabels, waarin vragen van het publiek in de uitzending, maar ook online worden, worden, worden, worden bekeken. Presentator Rob Trip legt de vragen voor aan experts. Nou, dan krijgen we er alles van weten. Ja, dat, dat, dat is wel een heel ding, hoor. Moet maar afwachten hoe het afloopt. Hier is Andrew Gold. Bij ZFM en The Lonely Boy. Om drie over half negen. 1951 the slap of a hand, he had landed as an only son. His mother and father said, What a lovely boy. We'll teach him what we learned. Oh, yes, just what we learned. We'll dress him up warmly and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody's Klinkt wel hetzelfde, maar toch even, even anders. Mooi gezongen. Here's regard. telling me no. But time I need to feel you I zijn ze alweer bezig op eh, Catalunya in eh, Barcelona. Met, eh, met, met het testen van de auto's. Dus dat zijn de wintertests, zoals dat heet. En ja, het is toch altijd wel interessant om te zien hoe, ja, hoe, hoe, hoe ze ervoor staan. Natuurlijk is Mercedes weer best goed. Maar Max gaat ook niet zo slecht. Hij was gisteren tweede. Ja, gaat de goede kant op. Justin Bieber. Yummy, yummy, yummy, yummy. Yummy. We zetten hem. Stallion You're no stable, no, you stay on the run. Lean on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50 love the way you split it.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 Yeah, you got that yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yum. Hij maakt wel grappige liedjes hoor, die Justin Bieber. Dit is Yummy, Yummy, Yummy. Young Bombs Remix. ZFM in de morgen. Het is bijna kwart voor tien. Na tienen gaan we weer door met uh, fijne muziek. Non-stop. En eh, om 12 uur tot 2 de lunch. Waarschijnlijk met, uh, met Roy en Jelmer. En nou ja, zo kabbelt het vrolijk de hele dag door, dames en heren. En met wie hebben wij te maken? Hallo? Hallo? Goedemorgen. Je luistert naar Gerloogman Loogman bij ZFM. Gerloogman Loogman in de morgen? Ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt. Klopt geheel bij ZFM. Het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. Doet er even mee. En dit is goed. Wraps a as she's heading for the in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. En Another day, so sad, so sad. Als je naar buiten kijkt, eh, kan ik me er iets bij voorstellen. Oh, oh. Een beetje naar weer, dames en heren. Maar niet getreurd, niet getreurd. De zomer komt eraan. Om bijna tien voor tien bij ZFM is dit Sade. Goedemorgen. Your love is king. Your love is king. your kisses ring. pepermuntje. Your love is king. Goedemorgen Zandvoort. Wat kan je allemaal doen eh, de komende dagen? Een kruimeltje draait in Circus Zandvoort, het bioscoopprogramma. Van 27 februari tot en met 4 maart. De grote eh, slijmfilm. Zaterdag, zondag en woensdag om half 4. Bombshell is eh, vrijdag en zaterdag om 8 uur. En The Good Liar eh, donderdag om half 2. En de beentjes van Sint Hildegard. Dat is een nieuwe film. Donderdag, zondag en maandag en dinsdag om 8 uur. En dus is genoeg, genoeg te bekijken. Genoeg te bekijken. Hier is Air Supply bij ZFM. Mooie muziek. Mooi, mooi, mooi, mooi. En zo gevoelig ook. <laughs> Oh, oh. Wat wil je nog meer om 8 voor 10? Ja, alle flaf, oude flaf. I'm lying alone with my head on the phone. Thinking of you till it hurts. 5 voor 10 bij ZFM en All Out of Love. ZFM dus. Hier is ehm, Wilson Phillips. Wilson is de naam van de dames. En Phillips ook. Release me. Goedemorgen. give up, but baby, it's time I had to feed on the ground. weer voor vandaag. Nogmaals in de morgen.